Leiders van de EU gaan daar nu over overleggen. Premier Rutte zegt dat alles mogelijk is. We rule nothing out. In the past when we had debates about the howitzers, about the Leo-2's, Leopards 2 eh, eh, tanks, uh, eh, and also on fighter jets, these debates take place in full secrecy. And only when they have been concluded, uh, announcements will be made. Er wordt dus achter de schermen overlegd en pas daarna gaan ze bekendmaken welke steun er naar Oekraïne gaat. Het zit er dik in dat het vanaf volgende week woensdag een enorme bende wordt in Rotterdam. Vuilnisophalers gaan daarvoor zes dagen staken, zegt vakbond FNV. Ze willen een hoger loon. Vorige week werd er in Utrecht ook al gestaakt. Dat zorgde voor een berg aan vuilniszakken bij containers door de stad. Ook in Den Haag leggen vuilnisophalers volgende week drie dagen het werk neer. In Heteren in Gelderland staat een groot bedrijfspand in de brand. In het gebouw zit een bedrijf met tuinmachines. Omwonenden hebben knallen gehoord en er komt veel rook vanaf. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. En er worden zoveel spullen ingezameld voor de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië... dat er in sommige plaatsen niks meer bij kan. Bij het inzamelpunt in Venlo roepen ze mensen daarom op om geen tweedehands kleding en andere spullen meer te brengen. Alleen als ze met etiket zijn, met nieuw in de winkel gekocht zijn, dat mag wel. Maar die andere die gebruikt zijn, nemen we niet aan. Maar dekbedden, eh, handschoenen, mutsen, eh, voor de kinderen eh, luiers, vochtige doekjes, slaapzakken, die zijn hartelijk welkom. Vanuit Venlo zijn er gisteren vier vrachtwagens vol spullen vertrokken richting Turkije. Het weer, vanmiddag veel wolken en kans op een beetje motregen. Het is 5 of 6 graden. Morgen blijft het in het zuiden en oosten eerst lang mistig. Verder af en toe zon en een graad of 7. ZFM, verkeersupdate.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 Oh, kon je mij ZFN oh, tell ya. And a world that can eat at all. When things are big that should be small. Who can tell what magic spells we'll be doing for us? And I'm giving up my love to this world, only to be told.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 En hij zei dat zijn land na de overwinning op Rusland bij Europa zal horen. Nederlanders zijn meer groente en fruit en ongezouten noten gaan eten... en juist minder rood en bewerkt vlees. Dat blijkt uit de voedselconsumptiepeiling van het RIVM. Eredivisieclub Fortuna Sittard speelt zaterdag met de tekst Giro 555 op het shirt. Fortuna heeft een Turkse voorzitter en een aantal Turkse spelers... onder wie de sterspeler Burak Yilmaz. Na afloop worden de Fortuna-shirts geveild. Het weer, de wolking neemt toe, lokaal kan wat regen vallen...